Maar een tegenaanval kan leiden tot een oorlog in het Midden-Oosten, zegt correspondent Desi Moore. Heel gevaarlijk spel, want al zou de intentie zijn een afgewogen aanval eh, of een gecalculeerde aanval uit te voeren, dan nog kan er alles misgaan. Het crisisteam van de Amerikaanse president Biden komt vandaag bijeen om te praten over de-escalatie. Gisteravond is een man in Eindhoven op straat beschoten met een vuurwapen. Hij zou in zijn been zijn geraakt. Het slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gegaan. Volgens een persfotograaf heeft de politie een vermoeden wie de dader is. Het zou gaan om een ruzie in het criminele milieu. Zes op de tien fysiotherapeuten kappen ermee. Ze zoeken een ander beroep omdat het werk als fysio te weinig oplevert... blijkt uit onderzoek van de Fysiovakbond. Zo zouden ze te maken hebben met slechte arbeidsvoorwaarden... en een structureel laag salaris. Ook hebben ze geen cao waar ze op kunnen terugvallen. En over een paar uur komt schoonspringster Else Praastrink uit Eindhoven in actie op de Spelen. Dat doet ze van de 10 meter hoge plank. Het lijkt altijd een simpel kunstje, maar je moet er goed op trainen, legt oud-schoonspringer Frans Peetoom uit. We hebben 1 meter, 2 1 meters, 2 3 meters en een toren die tot de 10 meter gaat. En van de 10 meter land je met bijna 60 km per uur op het water. Ja, dat gaat dus behoorlijk hard. Onze stagiaire Irma de Vries durfde met wat tips van Peetoom ook een sprong te wagen. Ja, maak je lang, strakke buik. En 1, 2, 3 en spring. Ik vond het doodeng. Maar als je eenmaal hebt afgezet, dan is eigenlijk die angst ook wel weer weg. En als jij de jury was voor een eerste keer, wat voor cijfer zou je me geven? Dan zou ik denk ik een 6 geven. Voor je allereerste keer. Dat was ontzettend goed. Ja, straks is het dus de beurt aan Else Praastrink. Als zij zich weet te plaatsen, dan staat ze morgen in de finale. Krijg je nog het weer? De zon schijnt volop en het is overal droog. Er waait een briesje uit het zuiden waarmee warmere lucht wordt aangevoerd. Het wordt zo'n 21 graden aan de kust tot 23 graden in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Het Britse kabinet komt vandaag bijeen voor crisisoverleg met adviseurs voor openbare orde en veiligheid over de rellen van de afgelopen dagen. Gisteren waren er opnieuw gewelddadige botsingen tussen radicaal rechtse demonstranten en de politie. In Bangladesh zijn bij protesten in het hele land meer dan 90 doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt.